Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Festival in Steenwijkerwold in de kop van Overijssel zijn gisteravond zo'n 15 gewonden gevallen door het instorten van een grote feesttent. Op het terrein werd het Dickie Woodstock Popfestival gehouden. Volgens de politie hebben de meeste gewonden kneuzingen en botbreuken. Volgens ooggetuigen stortte een groot deel van de tent in door het plotselinge noodweer. Er waren toen zo'n 150 mensen in de tent. In Rijnsburg woedt al sinds het begin van de nacht een grote brand in een voormalig pand van bloemenveiling Flora. Omwonenden moeten ramen en deuren nog steeds dicht houden vanwege de rook. Brandweer heeft moeite om bij het vuur te komen. Daarom is een sloopbedrijf ingezet om het pand deels af te breken. Het gebouw zou al gesloopt worden. Veel mensen die vannacht terugkwamen van een avondstappen kwamen naar de brand in Rijnsburg kijken en werden op afstand gehouden. De omstanders leverden volgens de brandweer geen problemen op en niemand raakte bij de brand gewond. Bijna 3,3 miljoen kijkers hebben gisteravond de succesvolle race van Ranomi Jojo en Marleen Veldhuis op de 50 meter vrije slag gezien. Blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Kromowidjojo won gisteravond op de Olympische Spelen goud en Veldhuis pakte de bronzen medaille. Afgelopen donderdag keken 3,7 miljoen mensen naar de 100 meter vrij, waar Kromowidjojo haar eerste gouden plak haalde. In Mexico is een generaal en oud-staatssecretaris aangeklaagd wegens corruptie. Generaal Angeles Douahare kreeg in de tijd dat hij staatssecretaris van Defensie was... maandelijks een half miljoen dollar van een drugskartel. In ruil daarvoor speelde hij geheime informatie door over de strijd tegen de drugskartels. De generaal zou aan het kartel onder meer informatie hebben gegeven over de verblijfplaats van hun grootste concurrent. Het weer voor lang, langs de kust buien die zich vanmiddag richting het oosten verplaatsen. Ook neemt de kans op onweer dan flink toe. En het wordt 22 tot 25 graden. Ook de komende twee dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda is de hoofdrijbaan dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein. Na een ernstig ongeluk. Op de parallelbaan is één rijstrook open. Tot zover de verkeersinformatie.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 We gaan het eh, hebben vooral over Jazz Before Church. We gaan wat heerlijke gospelnummers draaien dit, nummer, dit uur. En hierna wordt het, wordt het overgenomen door Peter de Boer... En het derde uur wordt door Adam Spoor verzorgd. En het vierde uur wordt door Tom Hendricks eh, verzorgd. Het eerste nummer wat u gehoord heeft is van Bessie Griffin en de Caravans. Het heet Let Us Run. En het tweede nummer wat we gaan draaien is van Evelyn Freeman en de Exciting Voices Chorus. Evelyn Freeman heeft u geluisterd naar Sister... Ehm, sorry, ik ben even de naam weer kwijt. Sister Emily Bram met het nummer Each Day. We gaan verder met de Argo Gospel Singers. He's Alright With Me. U heeft geluisterd naar Sister Mary Knight en Sam Price Trio, Trouble in Mind. Mary Knight is een van de, ja, van de grootste gospelzangeressen van, eh, van Amerika. Naast uh, Sister Rosetta Tarp. Mary Knight is eh, twee jaar, drie jaar geleden overleden. Um, ja, we draaiden voor haar het nummer Trouble in Mind. Het volgende nummer wat we gaan draaien is van de Gospel Tones. En dat heet Roll Jordan Roll. enough for them to come back? Is it all right if they come back? I thought you'd get the message. Gospel does this sort of thing to you. The Dream Card Singers of Savannah, Georgia, by way of New York, New Jersey, we're happy to let you hear them again. sister Rosetta Tharpe met Didn't It Rain. En dit laatste was van Judy Clay en de singer That's Enough. Ehm, we hebben er nog niet helemaal genoeg van, want het is natuurlijk best wel leuk om eens een keer eh, in plaats van eh, echte jazz eh, gospel te draaien. We gaan verder met Reverend James Cleveland. Um, excuus, Reverend Bellinger. We hebben, we hebben er meerdere vandaag. Reverend Bellinger en Willie Dixon met This Train. train. This train is a clean train. This train. This train is a clean train. Wanna ride in Jesus' name. Oh Lord, this train. This train is bound for glory. This train, oh Lord. This train is bound for glory. This train. train. This train don't care no gamblers. This train. This train don't care no gamblers. This train. Oh, this train don't care no gamblers. No liars, no midnight ramblers. Oh Lord, this train. This train is riding Jesus' name. This train. Oh Lord. This train is in Jesus' name. This train. this train. Whoa, this train is bound slowly. You wanna ride, you gotta be holy. u nou denkt, waar heeft hij al dat moois vandaan? Het komt van een album The Nuggets of the Golden Age of Gospel 1945-1958. Een verzamelalbum van vier cd's met 105 eigenlijk uh, naoorlogse zwarte uh, gospelmuziek. Natuurlijk vooral uit Amerika. Ehm, wie daar niet op staat, maar wie daar eigenlijk wel eh, natuurlijk ook thuis hoort. Maar ze is natuurlijk gewoon van een tijdperk ietsje later, is Nina Simone. Nina Simone heeft heel veel verschillende soorten eh, jazzmuziek gemaakt, maar heeft eigenlijk ook een behoorlijke roots in de gospel. En we gaan daarom ook draaien het nummer Love Me or Leave Me. U heeft geluisterd naar Nina Simone met het nummer Revolution van het album Forever Young, Gifted and Black. Ja, eh, dat was nogal eh, up-tempo, <laughs> laat ik het zo uh, Ik heb een wat rustiger nummer van Nina Simone meegenomen, Little Girl Blue. Ook de andere muis pakken. Thank you. hopes are getting slender and slender. Ja, dat is Nina Simone. Eh, we zijn een beetje aan het knutselen met een, eh, een van onze apparatuur. <laughs> Blijkbaar eh, staat hij nu ietsje anders ingesteld dan dat hij vorige week ingesteld stond. Dus we proberen wat nummers aan de praat te krijgen, maar het is allemaal niet zo heel makkelijk. We gaan nu verder met Swing the Bob. looking for religion. Good religion like it used to be. Give me that old time religion. Hallelujah. Hallelujah. Oh, give me that old time religion. I'm looking for religion like it used to be. Give me that old time religion. Hallelujah. It was good enough for my mother. Hallelujah. It was good enough for my father. Hallelujah. for Paul and Silas. Hallelujah. It was good for the Hebrew children. Hallelujah. It will help you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Lord, give me that old. I'm looking for religion. Give me that old. Oh, Hallelujah. Well, give me that old. It gets in your hand. Give me that oh, oh, oh, ah, for my mother when she got in trouble. It was good. Hallelujah. Give me that old time religion. It gets in your feet, Lord, and make you shout sometime. I want the whole. U heeft geluisterd naar Reverend James Cleveland en de Caravans met All Time Religion. Ja, ik heb een nummer van eh, Lee Morgan bij me. Ehm, het is... Eh, eh, ik heb het vanaf... Ja, we krijgen natuurlijk veel via de social media richting, richting ons gestuurd. En zo ben ik ook lid van een, een Spaanse jazz site op Facebook. Ehm, dus veel in het Spaans. Ehm, maar ik, ehm, en wat ik dus niet echt begrijp, maar ik zie hier wel een, in, eh, op YouTube zelf zie ik een eh, verklaring. this appears to be the Jazz Messengers eh, uit 1960. met Art Blakey, Lee Morgan, Benny Golson, Jimmy Merritt en Bobby Timmons. En de tune, tune, dus het nummer heet I Remember Clifford. Um, nou, we gaan luisteren. heeft geluisterd naar Lee Morgan, Art Blakey en de Jazz Messengers met I Remember Clifford. Het eerste uur stond in het teken van eh, gospel en een klein beetje eh, wat andere jazz. We sluiten het uur af met nog een klein stukje gospel, want we hebben zoveel leuke nummers bij ons. En we gaan draaien eh, Sister Lucille Barbie, niet Barbie, maar Barbie, met Where Could I Go?